We beginnen de zogerles 193. Pagina Kuf Mem Zain 147. Hasulam, de linker kolom, de regel 3. We beginnen ietsje eerder. Hij had het in de, in de, in de oot die we hebben gelezen op de vorige keer, Adi over Moshe, dat over Moshe wordt gezegd op de ene plaats, is maar e een aanzienlijk man, en op de andere plaats, is een man van maat. En nu legt hij ons uit. En alles is in een mens, dus dat weten we langzamerhand uh, we hine. ish e hu de Moshe, vier, shalav neymar, velo kam od navi be ke Moshe, vijf, shehu umar e velo bachidut, velo bachidut. En, en zie hier, e de aanzienlijke man, hoe Hamadriga de Moshe, dat is de traptreden van Moshe. Vier shalaf, nee maar, dat over hem is gezegd, Welo kam od navi, en er kwam niet meer een profeet in Israël, zoals Moshe. Vijf. Shehu sot, dat dat is het geheim wat, van wat geschreven staat, Omar maar e, en het zien, hij kon het zien en niet met, door raadsels of door visioenen, kan je ook zeggen. Zes, we ish mida, kai gam ken al sod, zeven hamar e, ela amida de hai mar e een beetje eh, lijkt ingewikkeld te zijn, doet er niet toe, gewoon doorgaan. Wie is Mida en een man van maat, ze sky gamken alles soort slaat eveneens op het geheim van hamar e, dus op het woord maar hamar e, de, van aanzien of Ella basot hamida, maar in het geheim van de maat van dat aanzien of dat zien. Punt. Ki acht sot hamida, de heimar maar e hu, basofa ulam at sofo. Ki sot hamida, want het geheim van de maat van deze maar eh, van deze zien, visie, aanzien kan je ook zeggen, verschillende betekenissen. Hoe, dat is misofolam atsofo, van, e, van het einde van de wereld tot het einde van de wereld. 9. Umar e umida domim le shabbat ut hum shabbat. Shethum Shabbat hu ktse ketsa ketsa hamida de Shabbat. Negen de punt. umar e en het woord mar e aanzien, umida en mat die hebben de verhouding zoals men kan dat vergelijken met Shabbat en Tchum Shabbat. Shabbat en wat uh, toegestane, te, toegestane territorium om op Shabbat te gaan. Dus twa, twee termen. kin Shetchum Shabbat, dat Tchum Shabbat, het territorium van Shabbat, extra territorium van Shabbat, hoe Ketsa de Shabbat, dat is er, er, de, de, rand van de maat van de Shabbat. Dus tot daar en niet verder. Ela elef bashite alfe shni midat het chum Shabbat mitzum tzemet twaalf rak al alpaim ama Ela maar bashite alfe shni gedurende zesduizend jaar Midat het Chum Shabbat, de maat van Chum Shabbat, dat aanvullende territorium van de Shabbat, met Sumtzemet is beperkt alleen maar tot 2000 amma. 12, na de punt, Wachar, Gmara, Tikkun, wat ook de Shabbat is ook, uh, um, suggereert ook de Gmartikun. Elke week, Shabbat, het toestoesten van Shabbat is als Gmartikun. Wachar Gmartikun, je 13 Tchum Shabbat, Misofa Olam ad Sofo, kijk wat die zegt ons. Wachar Gmartikun. En na de Gmartikun, je Tchum Shabbat, Tchum Shabbat zal zijn. Misofa Olam van, van eh, van einde van de wereld tot het einde van de wereld, letterlijk. Dus zonder onbeperkt. Punt. Het is de taal, het is uh, beeld. Shehu 14 sod vehaya shem lamelach alcohol haaretz. En dat is het geheim van wat Zacharia, Zacharias of Zacharia, Zachariahu geschreven had profetie van hem. Wahya En Hawaia zal tot koning zijn. Al kol haaretz over de hele, over de hele aarde. Duidelijk, aarde, de aarde is malchut En Hawaii, dat is hier een pin. Hij zal de koning zijn over de hele aarde, betekent de hele aarde, de hele goed zal licht, van, licht ontvangen. 15. Na 15. We zeshe omer. We ish e, we ish mida, kula chade, zestin, Begin de iu, Shabbat utchum ma. We zeshe omer, en dat is wat hij zegt, is over. Ish e een man van aanzien, we ishmida, en een man van maat, kula gaat, het is, komt op hetzelfde neer. Begin de Jehu Shabbat, omdat het Shabbat is en Tchum Shabbat. 16 na de punt. Dus een toestand van 6000 jaar en de Gmartikun zal dichtief umidotam 17, Michuts, Lair, Wichtief. Lotasu Ol, Bamishpat, 18, Bamida. 16, naar de punt. Dichtief, omdat dit geschreven staat, Umidotam, in de Torah. En hun maat is Michuts Lair, buiten de stad. Dus dat zin speelt op het op dit Chum Shabbat. Uchtief, en het is geschreven, Lota su ol maakt geen onrecht. Uh, onrecht, bamishpat, bamida, tishptu. Eh, er staat het geschreven, ha'am, ha'am. In het Toran staat het. Eh, en het is geschreven, 17. Lot asu ol, maar doet geen onrecht, en dan, dan is het pauze, bamishpat bamida, door de wet, en in de in maat, in de maat, door de maat, zullen jullie het volk rechten, besturen. Nee, rechten. Recht doen. 18. Arei Shinyan midahu ketzea kvul shel nechentina davar. Ken ish mida more al ketzea kvul twintach shel shabbat lachar gmaratikun shehu sofa ulam vaat sofu. Harei zi hier. Dus Shinyan mida dat de kwestie van mat. Ook tsehagwul, dat is de rand van de grens van iets. Ken Ish Mida, zo is ook de man van maat, leert, ze Ktsehagwul, leert van over het, de rand van ehm, grens, van Shabbat Lachar Gmara na de Gmar Shehumi Shehu Lam at Ad Sofu. Dat, dat is uit van één einde tot het andere, andere einde. Hoe kan je dan nog spreken van maat, als het van één uiteinde tot een ander uiteinde is? Waarschijnlijk hetzelfde principe dat we weten dat er niets verdwijnt in het geestelijke. Al de massachim die gedurende 6000 jaar opgebouwd werden, die blijven, in herinnering. En dat geeft toch een soort van maat. 22. We zijn shomer. We ihu mamash ish mida, dubbele punt. En dat is wat geschreven staat, wat is ook gezegd. En dat is daadwerkelijk, en hij is daadwerkelijk ish mida, een man van maat dubbele punt, Ish 23, Mida, Pirusho, de hai Mida mama Ish Mida, een man van maat, betekent 23, bala de echtgenoot van die maat, daadwerkelijke maat. Klomar, 24, Sheina Mida sholetet alav, elahu ha-sholet, 25, al-amida, ועושה Alpi על פי חשקו dat wil zeggen, שאין המידה שולטת alav, dat de maat uh, regeert niet over hem, heers niet over hem. Elahu ha-sholet, maar Elahu ha-sholet, maar hij is de heerser over Demida over de maat. Oftewel maar goed. Weoseota en maakt haar alpigesko volgens zijn uh, hartstochtelijke verlangen en gewicht zo en wens, naar zijn wens. De volgende pagina. Pagina Kuf Mem Het. 148, Hasulam, de rechterkolom, de regel 1. We zijn Shomer. Adam Arishon hoogje hebben. Dubbele punt. En dat is wat hij zoger zegt. Adam Arishon, de eerste mens, hoogje hebben. Zo was hij. Dubbele punt, hainu. Twee, mikodem. Shachata Baetz adat. Shahaya Arko Misof drihaulam Olam Ad Sofo. Umiir Misof Firha Olam Ad Sofo. Kimidat Chum HaShabbat Shela Achar Faif Gmara Tikun. Hainu dat zeggen. Twee Mikodem Shachata Alforens Hei zondigde aan de boom van kennis. Shayarko dat zijn lengte was, betekent zijn bevattingsvermogen, was misofa olam van een, van een einde van de wereld tot het andere, tot het einde van de wereld, betekent de hele wereld, betekent, wat is de wereld? Zon van de absolute. Dat is de wereld. Dus dat kon hij zien wa umeir, drie, en hij scheen, en hij, uh, en scheen, misofolam van het einde van de wereld tot het einde van de wereld. Kemidat Chum Shabbat, zoals naar de mate van Tchum Shabbat, van het territorium, extra territorium van de Shabbat, Shalachar Gmar die na de Gmar Tikun. Zo was de kracht van eh, Adam voor zijn zonde. En eigenlijk is het de, na de correctie, de mens die zichzelf corrigeert, die eerst, herinner je nog, de twee fasen in, de correctie, in het correctieproces. Het eerste mens corrigeert zichzelf, corrigeert de zonde van Adam. dan verkreeg hij dan, daardoor verkreeg hij dan uh, de naran, nefes, ruach, neshama van de wereld het Natuurlijk is een hoge traptreden niet iedereen, iedereen is het gegeven. En daarna komt de tweede fase voor zeer speciale rechtvaardigen, dat zij gaan ook in de tweede fase, zoals we hebben dat geleerd, um, ehm, gar ontvangen. Dus lichten een gar van de Atsilut die ook Adam, Adam niet had ontvangen, want die waren niet uh, die, de gar, dus de gar van de Atsilut, uh, moest volgens het scheppingsplan door man op, op, opgebouwd worden. Dat had ook Adam niet. Dat hebben we geleerd, dat het de partnerschap, dat de mens een partnerschap heeft in het, in het scheppingsproces met Hashem. Zes. Inon Hamesh Baama Misaife Alma ad zeven Saife Alma hebben. Inon, zij waren vijf bij ama. frame zo, vijf bij ama. Ama is een zo L, maar vijf bij ama, wat betekent dat? Ze waren vijf bij Amma van uit één uiteinde van de wereld tot één einde van de wereld tot een ander uiteinde van de wereld. Zeven. Ki Eilu Hamesh Amma. Acht. Hem sot Eser Sferot. Asher Karan hen rak kahab tum. En tien. Shelachar Gmara Tikkun, hen yit pashtu, misof olam, atsof oerg, eenvoudig legt hij ons dat uit. Wat betekent vijf bij Amma? Hij zegt, want deze vijf bij Amma, dat, dat is het geheim van tien sferot. De regel 8. Asher Karan, waarvan de hoofdzaak, of de, de basis waar, waarvan is, alleen maar zijn alleen maar vijf. Keter Chochma Binatje, Veret en Malchut. Dat zijn vijf. Tien, Shelachar Gmaratikun. Dat na de Gmartikun. Hen niet pashto zullen zij verspreiden. Misofa Olam ad Sofo. Van één uiteinde van de wereld naar de andere. Nou, dat is een stukje zoger voor, de, voor dit keer. En nu gaan we verder met uh, Brit